Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het kippenvlees in Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. Er komen 60% minder bacteriën in voor... die maken dat antibiotica niet aanslaan dan een paar jaar geleden... blijkt het onderzoek van het Amphia ziekenhuis in Breda. De daling komt waarschijnlijk door een afname van het antibiotica gebruik in de intensieve veeteelt. Ook zouden slachterijen beter letten op de hygiëne bij het slachten. Een groep van bijna 100 Alevieten, Koerden en linkse Turken... heeft in Rotterdam gedemonstreerd bij de Islamitische Universiteit. Volgens RTV Rijnmond eisten de actievoerders dat de rector opstapt. Hij plaatste deze week een tweet over een doodgeschoten Koerdische mensenrechtenadvocaat in Turkije. Daarin stond min of meer dat de advocaat zijn dood aan zichzelf heeft te wijten. Eerder deed de rector omstreden uitspraken over Koerden, Joden en homoseksuelen. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft afgelopen week opgeroepen aangifte te doen tegen de rector. Het tv-programma De Wereld Draait Door sluit al na twee dagen de deuren van zijn pop-up restaurant met gerechten van chefkok Robert Kranenborg. Volgens het programma kan het restaurant de hoge culinaire verwachtingen niet waarmaken. Recensenten van het Parool en de Volksrand lieten zich gisteren zeer kritisch uit over het restaurant. De Volksrand noemde het zelfs ontgoochelend slecht. Een drumstel van Beatles-drummer Ringo Starr heeft bij een veiling 1,9 miljoen euro opgeleverd. Het is onder meer gebruikt bij de liedjes Can't Buy Me Love en I Want To Hold Your Hand. De verwachting was dat het een half miljoen zou opbrengen. Een deel van de opbrengst gaat naar een liefdadigheidsorganisatie van Starr. Bij het EK Zwemmen Korte Baan heeft de gemengde Nederlandse ploeg een bronzen medaille behaald op de 4x50 meter vrij. Eerder pakte Monique Nijhuis het zilver op de 100 meter schoolslag en Femke Heemskerk veroverde de bronzen medaille op de 200 meter vrije slag. Het weer grotendeels bewolkt en alleen in het noordwesten kans op regen. De zuidwestenwind is aan zee hard tot stormachtig.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 En de dagen worden echt eh, korter en donkerder en grimmiger en kouder buiten. Maar dat weerhoudt ons er niet van om eh, de heetste hits eh, van Europa door jouw speakers te laten komen. Deze week hebben we 11 stijgers, 17 zittenblijvers, 10 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Met Simons verwelkomen in de lijst. En een uh, Adele is erbij gekomen. Tegen Robin Schulz eh, zeggen we dag dag. En ook tegen David Guetta. Na 30 weken heeft eh, Robin Schulz samen met Alsi met Headlights de lijst verlaten. En na 39 weken David Guetta samen met Emily Sunday, What I Did For Love. Snelste stijger deze week is Causes met To The River met mijn liefste 16 plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week Alvaro Soler El Mismo Sol 11 plaatsen gedaald. Waar ze precies staan, eh, dat hoor je zo direct van me. En we gaan dit uur eh, natuurlijk eh, de eerste helft van de lijst behandelen met je. Volgende uur de laatste helft. En even voor de klok van kwart voor vijf zal de top 3 van deze week eraan zitten te komen. Ook gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. En ik heb wat leuke nieuwtjes over de artiesten voor je klaarstaan eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Drie platen die pas eh, kort in de lijst staan. Zeven weken staat Adam Lambert erin met eh, Another Lonely Night op nummer drie vorige week. Vorige week op twee een plaat die pas eh, vijf weken erin staat. Justin Bieber met Sorry. En op één plaat die ook maar vijf weken erin staat.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 En deze beste man komt uit de Verenigde Staten. En dat kan eh, soms raar lopen. Dat moet deze Amerikaanse zanger ook hebben gedacht... toen With You in Nederland ineens een hit werd in 2012. Dan heb ik het over uh, Matt Simons, want die was op dat moment al een eh, tijdje actief. En zijn track die werd gebruikt bij een scène in eh, GTS. Ja, echt waar, ja, echt waar. With You is afkomstig van zijn debuutalbum Pieces dat eerder dat jaar verscheen. Nou, dat Simons een bijzondere band heeft met ons land. Dat blijkt ook alweer uit de bijdrage die de zanger levert aan het album At Christmas Time. Waar de Amerikaanse te horen is in een duet met Nick Schilder. Nou, in oktober 2014 verschijnt dan zijn tweede album. Catch and Release ID, waarvan de titeltrack ook als eh, single verschijnt. Nou, in februari 2015 is er alweer een eh, nieuwe single van hem klaar, You Come Back Home. De volgende single van het album Catch and Release. Maar die single, ehm, ja, die doet het niet zo goed. En Catch and Release is eigenlijk nou pas eh, in Europa opgepakt. Hij heeft al een tijdje boven de 40 gehangen, dus ergens helemaal onderaan buiten aan die lijst. Maar nu dus op 39 eh, deze week met Simons met eh, Catch and Release. En dat alles eh, in... de Euro Breakdown.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 De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer 35. advantage and then disappear. With some vinden van Golden eh, GoldenEye eh, onder andere. En eh, ja, Amy Winehouse en zo. Kovacs is dit. Nederlandse wind. Vorige week nog op 39. Deze week op 35. En wij gaan door met de nummer... Nummer 34. En die is in handen van Omi met Hula Hoop. Vorige week ook op 34. Acht weken pas in de lijst. 21 is de hoogste plaats van deze Omi. nu dus 34 eh, deze week in de Euro Breakdown hier op uh, CFM And hot sun and clear blue skies The waves were crashing by And when she passed me by And gave a wink and smile And I was on cloud nine, love The way you move your hips and lips Hij heeft het toch weer eh, voor elkaar gekregen. Het is dan wel weliswaar eh, geen eh, nummer 1 hit. Maar toch acht weken alweer in de lijst. En wij gaan snel door met de nummer 31 van deze week. Die is in handen van Ariana Grande. Met Focus. 31 eh, van deze week. Ariane Grande met eh, Focus. En dan is het uh, eh, eerste half uur zit alweer op. En we zijn ook door de eerste kwart van de lijst alweer. Ik zal voor jou even opnoemen welke platen we hebben gedraaid en welke niet. En op welk nummer ze staan natuurlijk. Op 40 vonden we Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Run In. 39 een nieuwe binnenkomen met Simons met uh, Catch and Release. Op 38 Flowrider, Robin for Dean White. I Don't Like It, I Love It. 37, 19 weken in de lijst alweer is 5 Seconds of Summer met She's Kinda Hot. Op 36 vinden we dan eh, de eerste eh, echte stijger van deze lijst. Lina met eh, Wild and Free. Op 35 Kovacs met Wolf in Cheap Clothes. 34 Omi met Hula Hoop. En op 33 Nicky Jam, Ricky Iglesias met Elle Paradon. Op 32 Imagine Dragons met I Was Me. En op 31 uh, eh, Ariana Grande met eh, Focus.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 De nummer 26 eh, slaan we even voor het gemak over. Die hebben we al zo vaak gehoord. Dus langs genoteerde platen van deze week. 30 weken lang in de lijst heb ik het over Lance Money Lewis met Bills. En wij gaan door met de nummer 25. Die zien hangen van de, in de handen, handen van een Britse zangeres. Van de nieuwe album 25 komt deze. En eh, is alweer uh, de, eigenlijk eh, de tweede single wat er van af is gekomen. De album is ondertussen uit. Maar 25 is dus... ja, deze single is dus de tweede, <laughs> tweede single na Hello. Van Adele natuurlijk. En ik hoef denk ik niet zoveel te vertellen over Adele. Dat hebben we al gedaan met Hello. Vijf weken lang, of vier weken lang in de lijst op nummer 1. Vorige week, deze week, vijf weken lang in de lijst. Maar welk nummer, eh, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat eh, When We Were Young op 25 is eh, binnengekomen. En het is weer, nou ja, eigenlijk zoals we een beetje van Hello gewend zijn... weer een prachtige, rustige ballad song van haar. Luister en geniet naar Adele op 25 deze week in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen hier op CFM Zandvoort. you do From the way you talk To the way you move have a moment before I go. tweede single van het eh, album 25. En ik zit opeens te denken, dat is wel heel toepasselijk. Ook op 25 eh, eh, binnengekomen. Grappig. Hey, door met 23. Jess Glynn. I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity, raining over me. But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. 13 weken in de lijst. Eh, deze week dus op 23 eh, blijven zitten. Jazz Glim met Don't Be So Hard On Yourself. The Euro Breakdown. We gaan door met de nummer... Eh, nummer 20. Savici voor Better Day. Acht weken in de lijst ook blijven zitten deze week. En de hoogste notering is 17. Avicii dus voor Better Day. On a caution wing Need no one there. And in the cold and snow, I saw your face. deze week. Eh, Avicii voor bed. netjes op de nummer 30 deze week. De nummer 30 was de eh, Weekend met The Hills. Nummer 29, de snelste daler van deze week. Alvaro Soler met El Mismo Sol. Jess Glynn met Take Me Home op 28. En op 27 Sarah Larsen samen met Minek. Never Forget You. Lunch Money Lewis met Bills vinden we dan op 26. En nieuw binnengekomen de prachtige single van Adele op 25. When We Were Young. Mika Staring at the Sun op 24. En Jess Glynn, Don't Be So Hard op 23. Eh, op 22 vinden we dan Martin Solveig samen met GTA Intoxicated. En op 21, ah wat jammer dat ik die niet heb gedraaid zeg. Ja, ik doe de, de, eh, de muzieksamenstelling niet, hè. dat eh, wordt altijd voor me gedaan. Jammer dat ik die niet heb gedraaid. Corsus met uh, Through the River, de snelste stijger van deze week. En op 20, je hoorde hem net, uh, Avicii was dat, For a Better Day.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 Vorige week nog op 33, deze week dus op 18, Selena Gomez. so sick of that phone. Lovato op nummer 17 eh, deze week met Cool for the Summer. Vorige week nog op 19, eh, 21 weken in de lijst. En eh, nummer 4 is de hoogste plek voor deze dame ooit. Hey, dit was meteen alweer het laatste nummer van dit uur. Maar niet voordat we eruit gaan met een leuk nieuwsbericht. Want de duurste album ooit is verkocht.